Hij betaalt 500 euro. Het Openbaar Ministerie zegt dat het bewijsbaar is dat Hernandez eind september een klap en een kopstoot heeft uitgedeeld. In dit soort gevallen doet het OM een schikkingsvoorstel. Hernandez blijft erbij dat hij onschuldig is, maar stemt toch in met de schikking om van de hele zaak af te zijn, zegt zijn advocaat. In Amsterdam gaan 250 rechercheurs de 250 grootste veelplegers aanpakken. Deze één op één aanpak is volgens burgemeester Van der Laan nodig om een eind te maken aan de criminele activiteiten van de veelplegers. Er komen geen extra agenten bij in Amsterdam, dus moet de politie op andere terreinen inleveren. Van der Laan wil bijvoorbeeld wijkbureaus s'nachts sluiten. En daarnaast moeten organisatoren van bijvoorbeeld dancefeesten zelf meer bijdragen aan de beveiliging. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas neemt juridische stappen tegen Rolls-Royce, de fabrikant van de motoren van de Airbus A380. Vorige maand moest een A380 een noodlanding maken nadat een van de motoren het had begeven. Uit onderzoek is gebleken dat de problemen veroorzaakt zijn door een fabrieksfout bij Rolls-Royce. Een onderdeel van de motor is volgens de onderzoekers niet goed geplaatst. In Los Angeles is de uitvinder van de neutronenbom overleden. Samuel Cohen ontwikkelde het omstreden wapen in 1958. De neutronenbom is een soort waterstofbom die weinig schade aanricht aan gebouwen en de natuur, maar die voor mensen een dodelijke straling voortbrengt. Cohen heeft ervoor gepleit om het wapen in te zetten tijdens de Vietnamoorlog in de jaren 60, maar voor zover bekend is dat nooit gebeurd. Samuel Cohen is 89 jaar geworden. Het weer in het hele land valt wat lichte sneeuw, maximaal tussen min 3 en min 5 graden. Er staat maar weinig wind. Vanavond in het noordelijk kustgebied sneeuwbuien. Vannacht nog flinke vorst. Morgen overdag ligt de middagtemperatuur rond het vriespunt.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 Thank you, DJ. <laughs> Het ritme van van ZFM.